Het is twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Steve Jobs is per direct gestopt als topman van Apple. Dat schrijft hij in een persverklaring. De 55-jarige Jobs kampt al lang met problemen met zijn gezondheid. Hij schrijft dat hij niet meer in staat is zijn taken uit te voeren... daarom stopt hij noodgedwongen met zijn werk. Hij heeft Tim Cook voorgedragen als zijn opvolger. Cook heeft al de dagelijkse leiding in handen... omdat Jobs in januari met ziekteverlof ging. Steve Jobs wil wel aan Apple verbonden blijven... als voorzitter van de Raad van Bestuur. Jobs was midden jaren 70 een van de oprichters van Apple... maar moest tien jaar later na een ruzie vertrekken. In 1996 keerde hij terug en maakte van Apple... een van Amerika's grootste bedrijven. Steve Jobs wordt gezien als de drijvende kracht... achter de successen als de iPod en iPhone. De opstandelingen in Libië hebben de afgelopen dagen hulp gekregen van grondtroepen van enkele NAVO-landen. Dat heeft een functionaris van de NAVO tegen CNN gezegd. Volgens het mandaat van de Verenigde Naties voor de missie in Libië mochten er geen buitenlandse grondtroepen worden ingezet. De opstandelingen wilden ook geen steun van NAVO-militairen op de grond. Maar volgens de functionaris hebben commando's uit onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië wel geholpen met het trainen van opstandelingen en met advies en inlichtingen. Dat zou vooral in de laatste dagen zijn gebeurd toen de opstandelingen snel optrokken naar Tripoli. De directeur van het Tilburgse poppodium 013 blijkt om het leven te zijn gekomen in een woestijn in Californië. Volgens de lokale politie waren de 44-jarige Guus van Hoven en zijn 38-jarige vriendin vastkomen te zitten met hun auto en zijn ze waarschijnlijk overleden aan uitdroging. Ze waren in het Nationaal Woestijnpark een zandweg ingereden waar alleen terreinwagens kunnen rijden. Gisteren werd bekend dat van Hoven op vakantie was overleden. Alle concerten in 013 zijn om die reden de hele week afgelast. Het weer droog, lokaal mist en een graad of 12.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 And I'll pray that you're all mine. Late at night, as time passes by, when you sing the songs I play, it takes me on a ride, and I know. my heart heart begins to mountain Cause I can't believe I'm here Late at night as I look in your eyes I see the moon's reflection and it takes me by surprise I just can't lose you now I just can't Jacksonville, Florida, daar komen ze vandaan. De Perfect Measure die je hoorde met Late at Night. Goeienacht allemaal, welkom bij De Nacht Anders. Dit is het muziekprogramma van Radio 1 tot 6 uur met Roel Koeners. En zoals gebruikelijk in de Nacht ging anders ook opnamen uit de omroeparchieven. Je krijgt recent materiaal te horen van Happy Camper... die afgelopen weken optraden in het programma van Giel Belen op de vroege ochtend. En we hebben ook oud materiaal herontdekt uit de VARA-archieven. Namelijk uit het archief van Denk aan Henk. Ga je luisteren naar een opname van Ten Sharp. Maar dat allemaal later dit uur. Eerst iets wat eh, de afgelopen maanden succesvol was... op de diverse popfestivals. De afgelopen weekend op Lowlands. Daar hebben ze weer een perfecte indruk achtergelaten. En al eerder deden ze dat op Pinkpop. Elbow. de opname die je gaat horen, die staat in de Belgische hitparade. Want wat ik je laat horen, dat werd opgenomen op Rock Werchter, 2 juli. teeth that shimmy and stroll. But the cigarette Senate was everything then. ever perfected that simian stroll. No. opname die je van Lippy Kids, gemaakt op Rockwerchter, twee juli jongsleden. Elbow, onder leiding van Guy Garvey, die het gerisme heeft om eh, het publiek in de tent bij Lowlands en op de velden van Pinkpop en Rockwerchter muisstil te krijgen als hij Lippy Kids gaat inzetten. Eh, Lippy Kids in deze uitvoering is het eh, vinden in de Belgische hitparade. Niet in Nederland is dit om een single uitgebracht, maar niet getreurd op YouTube. Kan je het wel terugbeluisteren. Deze versie van Lippy Kids. En bovendien, daar krijg je ook nog de beelden van Rock erbij.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 The rule has been disproved. The stone it has been moved. The grave is now a groove. All debts are removed. ruim oud. Deze van U2 onder de titel Window in the Skies... met de zang van Bono Bono, die vorige week eh, plotseling naar het ziekenhuis moest. Want de man pas 51 is die. Uh, <laughs> we moeten wel uitkijken dat hij niet met, nu met die flauwe kul begint. Hij moest nu vanuit het ziekenhuis omdat hij eh, pijn had op de borst... en last had van hartkloppingen. Dokters hebben me geadviseerd om voorlopig maar eens even rust te nemen kan gebeuren inderdaad na een eh, intensieve wereldtournee die net is eh, afgerond. Bono dus met Window in the Skies. dit is nieuw. De nieuwe single voor James Blunt, Dangerous die. Some Kind of Trouble. En dat is de meest recente cd van James Blunt, die ruim een maand geleden... dat was 3 eh, juli, nog in Nijmegen was voor een optreden. En over optredens gesproken, dit is vanavond te beluisteren en te bekijken in Leeuwarden. En daar blijft het niet bij, want de heren gaan ook nog naar Kerkrade, Lieshout en Den Haag. UB40, een oude hit van hem, hier is Kingston Town. Center... dan moet ik toch altijd meteen denken aan 9-11, New York en dergelijke. Maar er zijn toch meer, nog meer World Trade Centers in de wereld. In Leeuwarden bijvoorbeeld. En in dat WTC in Leeuwarden vanavond een optreden van... UB40, je ze met Kingston, Kingston Town. En wat ik al zei, de band die trekt verder door het land. Ze zijn eh, morgenavond te bekijken in de Rode Hal in Kerkrade. En mm, vervolgens zaterdagavond in Lieshout, daar is het Bavaria Open Air Festival. En de dag daarna, de 28e, dan zijn ze in Den Haag te zien in het paard Jubi 40 En deze gasten die waren vorige week te gast bij Giel Belen, Happy Camper. Baby, it's alright if you put me down. I follow you If you want to run, don't even bother to try. There's no way you can hide. You set your feather, up, but I just tried to catch up. You set your feather, but I just tried to catch up. Every time you run, baby, it's alright that you pull me down. If I only may stick around. If you think that I will let you leave this town, well, you know you're not allowed. You said you're better, then I just tried to catch you. You said you fed up, that I just tried to catch you every time you run. You know that I hunt you down. You know that I hunt you down. You know that I hunt you down. Kemper. Een gezelschap dat vorige week donderdag te gast was in het ochtendprogramma van die Giel En in de 3FM-studio werd deze opname gemaakt van Follow You Around afgelopen zondag. Toen stonden ze in de Lima tent op Lowlands. En de band, ja, de band die is eh, samengesteld uit leden die wel afkomstig zijn uit andere bandjes. Dus het is moeilijk eh, voor hen om een gezamenlijk optreden te doen. Maar ze hebben de agenda getrokken en zijn uiteindelijk op 23 eh, december uitgekomen. En dan geven ze meteen eh, een concert in de grote zaal van Paradiso. Happy Camper, je hoort dus hier met de nieuwe single live. Dus eh, uit het programma van Giel met Follow You Around. I would walk you and then I'd sail you to the door. Under white bulbs flashing across the ocean's roar, you're a star. You're a star. I would tell you things that I told nobody Put your arms inside my jacket. Kiss me on the steps. You're a star. You're a star, my little heart would be. When I saw your snow white feet, eyes of blue. seasons changed and the nights grew longer still. I'd wait for you in the lane, wait by your house upon the hill. You're a star. You're a star. to lose. verhaaltjes even centraal hier bij De Nacht ging De te vader op Radio 1. Fion Regan is een Ierse zanger, heeft een nieuw album uitgebracht... en daarvan hoorde liet ik je luisteren naar de single For a Nightingale, de titel daarvan... en vervolgens een Nederlandse productie uit het eind van de jaren 60. Nightingale, gezongen door een band uit Amsterdam... met zang van Johnny Fredericks. Nightingale was een succes dat destijds in de top 40 heeft gestaan... en Sayan Detail. De plaat werd destijds geproduceerd door Ad Bouwman. Op dat moment geluidstechnicus, eh, programmatechnicus bij de zeezender Radio Veronica. Tegenwoordig nog steeds actief eh, als geluidstechnicus. En hij is ook medewerker bij het internetradiostation Kicks Radio... waar hij dan weer zijn Adje Bouwman Top 10 presenteert mijn platen van toen. <laughs> In ieder geval eh, ten tijde van die ABTT op de zeezender Veronica. Maar goed, in ieder geval hier als eh, producer van dat Nightingale van George Cash. Dit wordt Carol King. Die bracht in 1974 een langspeelplaat uit onder de titel Rap Around Joy. Carol King achter de piano en ze zingt Nightingale. Like some wat mij ook nooit verveelt, dat is de muziek van Carole King uit de LP Wraparound Joy. 1974 hoorde je nog eens een keer Nightingale. Plan B, dat is het eh, pseudoniem voor Benjamin Paul Balance Drew. Een multicreatieveling, want hij is eh, rapper, zinger, eh, zanger is hij, singer-songwriter, acteur en ook filmmaker. Hij is op dit moment bezig met het maken van een film. En vorig jaar toen maakte hij een CD waarop hij de medewerking had van eh, grote namen. Elton John, Paloma Faith om maar eens wat op te noemen. Je luistert naar zijn nieuwe single nu en die heet Hard Times. Plan Williams, zo heet het, van Plan B. Een jonge gast, want hij moet nog 28 jaar worden, 28 jaar. Bandu, dat is een officiële naam. En in deze nieuwe single die je hebt gehoord, dat Hard Times... heb je de stemmen kunnen horen van eh, Elton John en Paloma Faith. Nou, ik heb geluisterd, maar het was moeilijk eh, om Elton John en Paloma Faith te herkennen. Maar goed, als ze er niet geweest waren, dan, dan had je het gewist. <laughs> Zoiets in ieder geval. Plan B dus met de nieuwe single Hard Times. Nog meer nieuw werk. En dat komt uit Brabant en dat wordt ook in onvervals Brabants gezongen. J.W. Roy. soms is het beter, dat is de titel van die nieuwe single van hem. We hadden de tijd van ons leven. De wereld in ons hand. We waren goed, ruik rauw en smerig bezig. Voor de duivel en zijn moer niet baan groter dan het leven. Nergens een wijd weg, nergens niks om geven. Nergens een wijd weg. Soms is het beter als je iets niet weet. Je moet vooruit, kijk maar niet meer zijn. Geen weg terug als je de middag. soms is het beter als ik het vergeet. Als de liefde ze veilig, maar die bleek ze vals als een kraai. Niks was hier. je ne te meedoen. Er is zoveel veranderd, weg is de roes, net als de roem. Maar we gaan niet zitten klagen, er schiet er niks mee op. Niet meer mouwen, niks meer vragen, er schiet er niks mee op. Soms is het beter als je iets niet weet. Je moet vooruit, kijk maar niet meer opzij. Geen weg terug als je de midden in zit. Je had het moeten weten, had het kunnen zien. Soms is het beter als je iets niet weet. Je moet vooruit, kijk maar niet meer opzij. Geen weg terug als je de midden in zit. Je had het moeten weten, had het kunnen zien. Soms is het beter. zo Brabants eh, zingt Guus Meeuwis zelfs niet eens. Je J.W. Roy, Soms is het beter. Nieuwe single en in de loop van uh, volgende week komt er ook een nieuw album van hem uit. Van deze J.W. Roy, Soms is het beter. En volgend weekend, dat zal zijn op 3 september... dan zal hij ook een optreden geven in zijn eigen vertrouwde omgeving in Brabant. In Eersel, dan zal hij optreden in de Muzeval, deze J.W. Roy. 1995, toen bestond de VARA 70 jaar. Er waren toen een aantal speciale programma's, ook op de radio, ook op 3FM. Er was een speciale eh, uitzending van Denk aan Henk... naar het voorbeeld van het tv-programma Later with Jules. Henk Westbroek die ontving zes bands live. En die wisselden elkaar af met hun eh, meest bekende stukken. Een van de bands op dat moment die populair was, was Ten Sharp. Een opname uit dat programma 30 oktober 1995... ter gelegenheid van 70 jaar varen het optreden van Ten Sharp... en Rumors in the City. rumors view know they won't come home. In a town that has been bruised, where the rider writes his words, but soon ever read them. In a town that always burns, rumors in the city all that I can hear. I'll never get used to the situation over here. jaren 90 waren ze heel populair in Nederland. Ten Sharp. En je hoorde ze hier met een live versie van Rooms in the City. Zoals ik al zei, het werd gemaakt 30 oktober 1995... in een speciale uitzending van Denk aan Henk. Ter gelegenheid van 70 jaar VARA. Een programma waarin zes Nederlandse bands optraden naast Ten Sharp... waren er toen ook nog de optredens van Herman Brood, De Nits... Normaal, Lois Lane and The Scene. En in de loop van de komende weken zal ik die andere bands ook nog eens een keer laten horen. Want ik heb de banden weer opnieuw gevonden in de kluizen van de Vara. Antonio Maderos en Los Lobos. Canción del mariachi. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, ardiente es lo mejor. También artequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay. a <laughs> je zou er haast uh, aan vast gaan zingen. Je hoort in ieder geval de stem van Antonio Banderas, de acteur... die een hoofdrol had in de film Desperado, een film uit 1995... geregisseerd door Robert Rodriguez. En de begeleiding die was van Los Lobos. Canción del Mariachi, dat is wat je kon beluisteren. Zo dadelijk eh, het nieuws met eh, René van Brakel. En tot die tijd kan je luisteren naar Lou Harris. Recente opname van haar. En het gaat over Emmett Till album My Name is Emmett Till. Dat ga je horen van Emmylou Harris. walk speaking to a woman whose skin was white as dough. That's a sin in Mississippi. But how was I to know? I'd come down from Chicago to visit with my kin. Up there I was a cheeky kid. I guess I always been. But the harm I'd done, or I was just a black boy. I never hurt no